toekomst komen daar flinke celstraffen bij als ze hun buren in gevaar brengen door gammele elektriciteitsleidingen waardoor brand kan ontstaan. De maximale straffen die justitie dan kan eisen zijn 6 jaar cel bij gevaar voor andermans spullen, 9 jaar bij risico voor omwonenden en 15 jaar als er daadwerkelijk iemand omkomt. Jaarlijks krijgen verzekeraars ruim duizend meldingen van branden door hennepkwekerijen. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Dat leidt tot een schade van minstens 100 miljoen euro. Frankrijk zegt dat de onderhandelingen over een vertrek van zittend president Bakbo van Ivoorkust zijn mislukt. Zijn koppigheid is absurd, zei de Franse minister van Buitenlandse Zaken. Hij benadrukte dat Bakbo geen andere keuze heeft dan te vertrekken. Zijn presidentieel paleis ligt sinds het einde van de ochtend zwaar onder vuur van aanhangers van de gekozen president Ouattara. Ze hebben de opdracht gekregen Bakbo levend in handen te krijgen. Minister Schippers is verbaasd over het plan van de IVF-klinieken om vandaag al te beginnen met het invriezen van eicellen. Ook de minister wil vrouwen de mogelijkheid geven om op latere leeftijd zwanger te worden... Maar ze gingen vanuit dat de behandeling voorlopig alleen zou worden gedaan in het kader van wetenschappelijk onderzoek. Schippers wil van de klinieken weten waarom ze de ingreep nu toch al aan alle vrouwen aanbieden. Minister Kamp wil nog eens kijken naar zijn plan om AOW'ers te korten als ze bij hun kinderen in huis wonen. Nu krijgt een alleenstaande AOW'er 70% van het minimumloon. Kamp wil daar 50% van maken als iemand samenwoont met zijn kinderen. Een kamermeerderheid is tegen zijn plan. Het weer op veel plaatsen zon, alleen in het noordoosten is er de komende uren nog veel bewolking.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 En ik ben blij dat ik het weer mag zeggen. Welkom bij Z-Power. En uh, ik heb een beetje last van mijn stem, dus die gaan we lichtelijk proberen te sparen. Want dus heb ik wel deze week weer voor je gezocht naar een nieuwe DVD-update, een nieuwe Splinter Nieuw en een nieuwe Pol. Maar dat heb ik niet in mijn eentje gedaan. Dus ook heb ik heel dus Ik ga tot 6 uur los met muziek. Ja, dat is gewoon niet... Luister maar! Ja! some of you motherfuckers out there probably feel guilty. But we don't want you to feel guilty because God is everywhere with the bitches, man. No God, no bitch. No bitch, no God. No God. discotheque. yeah? He had to make the bitches because the bitches had to make other bastards and bitches. And we are here together. And all of us are made by these motherfuckers. Now, are you ready, motherfuckers, to walk out on the floor now and start to dance? Discotheques, discotheques, yeah. God created what? Disco tech, disco tech, tech, empty. That sucks. So if you're too school for cool Raise Your Er worden DJ Frank met discotheek. Om je een beetje dat zomerse gevoel te geven. Want zit er bij mij allemaal in hoor. Die op het gasthuisplein bij de studio zijn de fonteinen. Die ging gewoon spontaan Nou dat zegt toch iets hè, dat zegt toch iets. En eh, ik heb ook weer een paar bizarre nieuwtjes opgezocht. Althans bizar, daar zijn de meningen over verdeeld over dit artikel. Want eh, de Amerikaanse politie die is naar een basisschool gegaan waar een achtjarig kind eh, die hebben ze besproeid met uh, pepperspray. Omdat hij aan het prikken was met een stok. En eh, nou ja, die moeder zei, ik weet wat hij deed is niet oké. maar hij is pas acht jaar oud. Maar de politie vindt dat totaal niet. Hij zegt, hij zegt dat juist de woordvoerder van de politie zei juist dat het de beste keuze was. Omdat ze anders hem nog alleen maar hadden kunnen neerschieten. Omdat hij gewoon niet in hand te houden was. Nou, laat ik je niet overkomen, hè. All the dit is een prachtig nummer van Jesse J. En het duurt nog even hoor, het duurt nog dik wordt hier. Maar eh, I'm coming home. back where I uh. belong Yeah, I never felt so yeah. strong And I'm back, I'm feeling like there's nothing mm. I uh. can't try nothing. And if you with me, put yeah. your hands put high, your hands high. You haven't lost a life before hey. This one's and for you, me, put your hands and high you, Dreams filled, you rocking with the best hey. I'll be on this one I hear the tears of a clown uh, I hate that song I always feel like they talking to me when it comes on Come on, another day, another dawn Another Keisha, nice to meet you, get the math, I'm gone What am I supposed to do in a club lights come on?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 Check this out. Yeah, ain't no stopping us now. I love that song. Whenever it comes on, it makes me feel strong. I thought I told y'all that we won't stop till we back cruising through Harlem. These old blocks is what made me, uh-huh.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 En hoe, eh, hoe de vrouwen soms echt van hem moeten worden afgeslagen door zijn bodyguards. Omdat, eh, omdat hij zo ontzettend veel fans heeft. Nee, je moet hem maar even checken op YouTube. Maar we hebben het natuurlijk deze week over in Splinternieuw. En deze week is het uh, een best wel speciale Splinternieuw, want eh, je hebt er waarschijnlijk nog nooit van gehoord. Het is Jessie J. En eh, nou ja, ze, is inderdaad niet zo bekend, maar ze dacht ja, ik heb nu al een heel mooi nummer. Maar ik moet nog wel een bekende artiest om dat nummer natuurlijk een beetje te promoten. Dus nou ja, zij denken en ze denken nou, B.O.B. Laat ik het toch proberen. Zeggen naar B.O.B. toe en uh, laat zien aan B.O.B. zijn. Nou, eigenlijk, eigenlijk best wel goed. En daar is dit nummer uitgekomen. Het is Price geworden. Met, van Jesse G. Samen met B.O.B. Een prachtig nummer die nog hoog in de lijst eh, gaat komen. I'll bring back the beat, and then everyone sings. It's not about the money, money, money. welverdiende sprinter nieuw van deze week. Is deze week Jesse G geworden. Samen met B.O.B. Price Tag. Oh. can feel his heartbeat. Eh. Feel your heartbeat. Enrique Iglesias. Hier op je woensdagmiddag. En eh, nou ja, ik hoop nooit dat je het wordt. Een overvaller. Maar als je het wordt, even een tip. Laat nooit je pasfoto achter. Namelijk een 25-jarige uh, eh, ene Jonathan Huntley. Die deed dat wel. Die had namelijk een t-shirt laten maken met daarop zijn pasfoto. En hij had net 7 jaar gezeten. En toen liet hij per ongeluk dat shirt vallen. En toen was hij ongeveer binnen één uur weer opgepakt. En nu zit hij weer in de cel. Ja, gaat goed man. En uh, nou, Ina heeft helemaal gelijk hoor. The sun is up. Not te vieren ook dit nummer. En zo is natuurlijk nog veel meer hits. En de DVD-update. on so many different dials Cause I got more kids than a disciplined child So when they see me, everybody barack, barack Man, I'm like a young gun, fully black, barack I cry teardrops over the massive attack I only make hits like I work with a racket and back Look at my jacket and hat, so down berserk So down to earth, I'm bringing gravity back Adopted by the major, I want my family back People work hard just to get all their salary tax Look, I'm just a writer from the ghetto like Mallory Black Man, where the hell's all the sanity? I used to be the kid that no one cared about That's why you have to keep screaming till they hear you out Cause we needed a change I needed a break For a sec I even gave up believing and praying I even done illegal stuff and was needed strain. They say the money is the root of the evilest ways But have you ever been so hungry it keeps you awake? Mate, now my hunger will leave in my maze Great, it feels like Gezeven in de sterren. To Wind in the Stars. voor de Tinny Tempa. En deze keer natuurlijk ook weer de DVD-update voor jou. Of de film-update moet ik zeggen. En eh, deze keer is het Yogi beer geworden. En uh, eh, beer, de favoriete beer vol met stoute steken, is terug. Is ook een tijdje op tv geweest. En uh, eh, Yogi is de meest beruchte deugniet van Yellowstone Park. En samen met zijn trouwe vriendje en partner in crime Boepoe smeet hij snode plantjes volgevulde picknickmanden van de parkbezoekers in steden. Om uit handen bij van de boze eh, kampeerders eh, moet hij ze ontlopen. Maar op een gegeven moment komt het park in problemen. Is bijna geen geld meer. En dan moet hij het park gaan redden. Maar dan moet hij opeens moet hij wel een beetje slim gaan doen. En daar komen dus de problemen van. En als je nou graag naartoe wil. Hij doet op woensdag, zaterdag en zondag. En elke keer om half twee is ooit eh, in, denk ik, de eerste keer van dit programma, toen de ik er nog was, is dit hem geweest. Accent, je hoort Kylie, goedemiddag. B.O.B. En ik zou het ook zo graag willen hebben. Hey. Magic! Magic me! En eh, nou ja, zoals je gewend bent hebben we elke week een poll. Maar wat je niet gewend bent is eh, dat we dan ook even een keer een eh, wat oude iemand vragen om de mening. Wat hij zij er dan <coughs> nog even van vindt. En eh, je hebt in de nog even uh, eh, 6 minuten tijd ongeveer om nog even te reageren via de mail. Misschien ben je dan nog wel even beïnvloed en dan kan ik de poll aanpassen. Maar we gaan snel even vragen. De poll van deze week is... Het is goed dat wij meedoen eh, aan, de, aan de missie in Libië. Zoals wel gemerkt, we gaan er met de f naartoe. Maar wat vind jij er nou van? Moeten we dat doen? A. Ja, zeker. B. Alleen maar surveilleren, maar niet schieten. Of C. liever andere landen. Of D? Nee. En uh, nou ja, ik ga het aan een eh, ja, deskundige. Ik ga het aan iemand die er wel verstand van heeft, ga ik het even vragen. Wat vind jij? Ja, hallo eh, David. Fijn dat ik bij Z-Power kan komen. Hè? Eh, dat ik ook wat mag zeggen tegen de jongeren. En eh, nou, als ouderen vind ik het een beetje moeilijk. Ehm, ikzelf vind dat we gewoon mee moeten doen en het niet aan anderen moeten overlaten. Maar als ik zelf, als mijn eigen kinderen, laat ik het zo zou zeggen, daar moesten zouden gaan vechten. Ja, dan weet ik het eigenlijk ook niet, hè. Oké, nou, ik, uh, dankjewel voor de mening. Ik had even insturen. zpower.live.nl. Alvast bedankt het ritme van Zandvoort. gevraagd door Jeroen. Die zei, uh, nou wil je nog even een keer die plaat uit met die hele harde bas, die, uh, die viel het. Ja, uh, natuurlijk Jeroen. Het ritme van Zandvoort, ZFM. Uit je gerstjas en PS lekker gaan. Adje je gerstjas en PS lekker gaan. Lekker, lekker, lekker gaan. Lekker, lekker, lekker gaan. Lean in drie first laat meet met de hardste bas Terwijl Ruben naar mijn vraag komt, die krijgt nog af Dus ik twitter hem terug, rond een uur of vak. Druk mijn beuk uit de stapper in de studio Steen klein beetje Yves Saint Laurent Zin en tekst, tape die track En dit alles doe ik in een half uur of zo Niemand in de game als je mijn intentie. I made it, get it all, yeah. Ik laat eten voor niemand, nigga, don't care. Je bent niet meer in de mode, nigga, Montclair. Weer een nieuwe track voor Jerry om te pompen, yeah, yeah. dan moet je Jason zien Omdat ik doe voor de cause misschien Omdat ik move als een boss misschien Willen we allemaal onszelf graag flossen zien Fuck dat, ik ben aan de linker Yeah, en mijn stacks worden dikker Dus ik ga los, yeah Chicks liggen maar mm, Godverdikke maar Willen maar, dikke maar Caucasian en cinema Dark skin, porno, stars, yeah, cinema Ze rocken naar mijn mic, yeah, zingende Pingen maar, zinnen van ik heb zinnen, ja Die shit is niet normaal Die shit is niet normaal, nee trekken naar je hart 69, ik doe het allemaal Ik wil wasted zijn, wasted zijn Feesten als een beest met een dirty tape erbij Hey, shorty feest met mij, Ik ga hard, ik ga lekker Ik ga los en we doen het allemaal Ja, we doen het allemaal Ja, we doen het allemaal Ik ga hard ik ga lekker, ik ga los en we doen het allemaal Ja we doen het allemaal, ja we doen het allemaal mm. Op de party squad, party squad. de party squad. de, party squad. En ik ga hard. er zijn nog een aantal stemmen eh, binnengekomen. Dus die heb ik ook nog even meegeteld. In de poll. Want de poll van deze week was... Het is goed dat wij meedoen aan de missie in Libië. En uh, ja, zeker zijn 75 En eh, alleen maar surveilleren, niet schieten, zei 11 En liever andere landen zijn 5 En nee, zeker niet, zijn 9%. Dus eh, nou ja, de meerderheid zegt gewoon dat het hartstikke goed is dat we daaraan meedoen. En eh, dat zo nodig we zelfs troepen of tanks of ja, alles wat, wat maar van Gaddafi is, die leider van Libië, dat we dat gewoon mogen vernietigen. Maar goed, eh, dit, dit was het eigenlijk alweer. We zijn nu alweer aan het einde gekomen. Het is ontzettend snel gegaan. En eh, ja, ik ben ervan op de hoogte dat ik deze keer niemand even in de uitzending heb gehad. Dit omdat ik het deze week heel erg druk heb gehad. Dus ik even niet iemand heb kunnen ja, bellen en alle mails heb kunnen doorlezen. Maar ik verzeker je dat er volgende week wel iemand is. En als jij dat wil zijn, dan moet je gewoon even, eh, gewoon even mailen. En het kan naar mailadres zpower.live.nl en dan bekijk hem sowieso. En dan kan je dan ook nog um, meepraten over de poll, de splinternieuw of eh, misschien heb je wel eh, de, de Yogi Beer gekeken in die week en wil je daar nog je mening over geven. Je kan het allemaal kwijt, zpower.live.nl. Ik dank je voor het luisteren. En eh, nou ja, we gaan afsluiten met de jeugd van tegenwoordig en sterrenstof. Ik zeg tot volgende week. Beleef zoet als een ballen. Ook al was mama altijd wappie. Een goed begin is het halve werk. Maar een goed begin is maar de helft. De tweede helft. Maar ik hoef geen helft. Wibbelin was elf. Ik deed alles zelf. Ik ging zelf naar school. Nu kom ik zelf op tv. En ik lach in mezelf. Want de slet en ik breed. Nou kijk ze kijken. Dus blijf kijken. Alle dikzakken willen op me lijken. Mijn broeder vergeet het ding. Stap opzij. Ze willen handtekening. Gladys ik kijk omhoog, de pillen worden groot. De wereld is mijn plat, Op je volle pips na. Golf de afstand van je hele lichaam. Ze is van spek. stop Dan ben ik loser in de sky met diamonds on my neck Bitch, diamonds on my neck Loser in the sky met diamonds on my neck Bitch, diamonds on my Diamonds on my Diamonds on my Diamonds on my Vroeger was Jan Jeo alleen nog heb centjes, geen peper, geen zang Totdat hij uit het niks op tv kwam Ineens changed zijn hele leven, bam Shows in het weekend, geld op de bank Gelukkig aan het stop, maar telt het nog dan Hij wilde proeven van elke soort drank Men probeerde hem te zeggen, hij was telkens zo lang En na een tijdje zat hij crazy in de put Toen uit de lucht kwam vallen Lady Luck ze werd zijn baby en dan was haar baby terug En alle vlinders in zijn buik zeiden nee tegen die drugs Ik heb een mokka prinsesje op mijn bankje Stemklankje, voelt nog steeds voor op een plankje Soms denk ik terug, heb mijn drankje Met de sterren in de lucht, te zegt drankje De wereld is verplaatst, ja Op je polenpips na Golf flink de afstand Van je hemel lichaam De kip van alle klassen als je naar de kijkt. Ja, ze is praktisch. En te maken lacht is. Sorry als ik overdrijf. Steeds als ik naar boven kijk. Zelfs als ik voor je derde ben. Dan weet je dat ik echt. In de lucht als er een stop. Dan ben ik los in de sky met dames om mijn nek. Bitch, dames om mijn nek. Los zo in de sky met